Gestart. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Politieke blok van de Sjiïtische voormalige opstandelingenleider al-Sadr vervroeg de parlementsverkiezingen. De spanning in Irak tussen Shiiten en Soenieten is hoog opgelopen sinds de Shiïtische premier Maliki de arrestatie heeft bevolen van de Soenitische vicepresident Hashemi. Die zou een doodseskader leiden. Hashemi is naar de Koerdische autonome regio in Noord-Irak gevlucht. Sinds het vertrek van de laatste Amerikanen uit Irak vorige week is het geweld er fors toegenomen. Daarbij zijn bijna 100 doden gevallen. Op een van de drukste winkeldagen in Londen zijn te midden van het publiek twee mensen neergestoken. Tienduizenden mensen waren aan het winkelen in Oxford Street toen daar een jongen van 18 werd doodgestoken. De politie arresteerde negen omstanders. Waarschijnlijk was de jongen het slachtoffer van een conflict tussen groepen tieners. Later werd verderop in Oxford Street een man van 21 in zijn been gestoken. Drie jongeren werden gearresteerd. Alle betrokken jongeren komen waarschijnlijk uit dezelfde Londense wijk, maar een verband is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang. Volgens de politie was Oxford Street de drukste plek in Londen op de drukste dag van het jaar. In Syrië zijn de eerste waarnemers van de Arabische Liga gearriveerd. Ze gaan in de stad Homs kijken of het regime van president Assad zich aan de belofte houdt om niet langer demonstraties neer te slaan. Gisteren vielen er opnieuw doden bij geweld in Homs. Bij gevechten tussen het leger en demonstranten kwamen zeker twintig mensen om. Er zijn nu vijftig waarnemers uit Arabische landen in Syrië en dat worden er zo'n 150. Ze gaan in groepjes verschillende steden bezoeken. Het weer. Vannacht minima rond 7 graden. Overdag overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten komt af en toe de zon door. In het noorden kan het hier en daar een beetje regenen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het.